in die staten hebben tientallen jaren strijd geleverd tegen oliewinning op zijn verkiezingscampagne dat hij meer olie, gas en kolen uit eigen land wil. Op dit moment wordt de meeste olie gewonnen in de Golf van Mexico. Trump komt waarschijnlijk later met uitgewerkte plannen voor de oliewinning. Mohamed Salah is verkozen tot de beste voetballer van Afrika. De Liverpool-speler uit Egypte troefde onder andere zijn teamgenoot Sadio Mane af. Ook Feyenoorder Karim El Amadi maakte kans, maar viel af voor de laatste fase. Egypte won meer prijzen. De nationale ploeg van het land werd verkozen tot beste team van Afrika... en bondscoach Hector Cooper tot de beste trainer. Het weer, het is bewolkt met veranderd noordoostenregen of motregen. Er staat een krachtige wind, aan zee tijdelijk hard of stormachtig.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 De meervoudig Grand Slam winnares zegt nog niet klaar te zijn voor een terugkeer op het hoogste niveau. Williams is vorig jaar bevallen van haar eerste kind. Deze week zou ze haar entree maken, maar op het laatste moment meldde zich af voor een toernooi. De Ramspolkering, een opblaasbare dam bij Kampen, is gesloten. Rijkswaterstaat heeft daartoe besloten vanwege het hoge water. Scheepvaartverkeer tussen het Zwarte Meer en het Ketelmeer is voorlopig niet mogelijk. De kering bestaat uit een zogenoemde balgstuw. Het zijn drie grote ballonnen die in een uur tijd worden volgepompt met miljoenen liters water en lucht. Het is een van de vijf grote stormvloedkeringen van Nederland. Woensdag waren die voor het eerst alle vijf gesloten vanwege de westerstorm. Het Zwitserse Alpendorp La Folie is ontruimd omdat het bedolven dreigt te worden door een lawine. Zo'n 90 mensen moesten hun chalet uit. Elders in het land zitten dorpsbewoners vast. Zware storm en hevige sneeuwval veroorzaken aardverschuivingen en lawines.